Een rondvaartboot kapseisde gisteravond in slecht weer op de Donau na een botsing. Zeker zeven mensen zijn omgekomen, 21 mensen worden nog vermist. De man die vorige week zijn buurvrouw zou hebben vermoord in Oostkapelle... belde nog geen twee uur daarna met een radioprogramma van Omroep Zeeland. Hij zei dat hij in zijn appartementencomplex werd gepest. Later bleek dat zijn 78-jarige buurvrouw kort voor het radiogesprek was vermoord. Volgens buurtbewoners was het juist de verdachte die de buurt terroriseerde. De politie heeft vanmiddag twee kleine kinderen bevrijd... uit een hete auto op het Stadhuisplein in Tilburg. De kinderen zaten er mogelijk meer dan drie uur in. De ouders zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Brigitte Bierlein wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. President Alexander van der Bellen schuift haar naar voren als opvolger van de afgetreden Sebastian Koerts. Hij trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. De partijloze Bierlein gaat de regering leiden tot de verkiezingen in september. Het Utrechtse sportpark Torbekkenlaan is vanmiddag omgedoopt tot Sportpark Wesley Snijder. De voetballer zelf onthulde samen met burgemeester Van Zanen de nieuwe naam van het complex in de wijk Ondiep. Daarna werd de geboren Utrechter tot zijn verrassing ook benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De 18e rit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Damiano Cima. Er bleef de sprinters Nico Dens uit Duitsland en landgenoot Mirko Maestri met enkele centimeters voor.